is geen plaats voor twee. Ik hou alleen van dansen, let me in. Ik hoor zijn stem nog die zei, let me in. Mag ik bij jou in de tent? I thought you were my friend. Wheel, wheel, hook wheel. Wheel, wheel.